Wouter met het NWS Journaal. Ruim 20.000 Nederlanders zijn vorig jaar overleden door corona, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. 60% van hen waren verpleeghuisbewoners en andere mensen met langdurige zorg. De voorlopige sterftecijfers zijn gebaseerd op overlijdensberichten en artsenverklaringen. In juni komt er een definitiever beeld over 2020. Een adviesraad roept de regering op miljarden te steken in het tegengaan van ongezond eetgedrag. Ook wil de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving een verlaging van de BTW op gezond eten en de invoering van een suikertax. Gemeenten zouden de bevoegdheid moeten krijgen om snackbars en fastfoodrestaurants op sommige plekken te verbieden. Een containerschip is ten noorden van Vlieland in de problemen gekomen door een kapot roer... waardoor het alleen nog rondjes kon varen. Het 170 meter lange schip Escape zou onderweg zijn geweest van Rotterdam naar Helsinki. Een schip van de kustwacht sleept de Escape nu naar een veilige plek. De oorzaak van de defecte roer is nog onduidelijk. Nog nooit steeg het aantal huizen van meer dan een miljoen euro zo hard als afgelopen jaar. Het FD meldt op basis van gegevens van taxatiebedrijf Calcasa... dat het aantal miljoenen woningen met 40% steeg naar ruim 84.000 in totaal. De stijging was het sterkst in Zwolle, Tilburg en Eindhoven. In Amsterdam staan nog altijd de meeste huizen van boven een miljoen euro. Het aantal miljardairs is vorig jaar wereldwijd gestegen naar een recordaantal van 2755, meldt zaak- tijdschrift Forbes. Samen zijn ze goed voor ruim 13 biljoen dollar, zo'n 5 biljoen meer dan een jaar geleden. Amazon-baas Jeff Bezos staat op de eerste plek. Hij heeft een vermogen van 177 miljard dollar. Het weer trekt een neerslaggebied over het land, met vooral in het binnenland ook sneeuw.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 So come set me free. regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Uit een groot onderzoek onder 230.000 coronapatiënten... blijkt dat een derde van hen na een half jaar nog mentale problemen heeft. De onderzoekers schrijven in vakblad The Lancet... dat er nog lang na de besmetting sprake is van bijvoorbeeld angststoornissen en stemmingswisselingen. De Noord-Nederlandse uitgever NDC Mediagroep wil af van al zijn 40 huis-aan-huisbladen. Volgens RTV Noord ziet het bedrijf geen manieren meer om nog winst te maken met die bladen. Hoeveel werknemers worden getroffen door de plannen is nog onduidelijk. In de eerste kwartfinales van de Champions League heeft Real Madrid met 3-1 gewonnen van Liverpool. Manchester City Borussia Dortmund eindigde in 2-1. Het weer nog, eerst winterse buien, maar vanmiddag weer opklaringen en dan wordt het ongeveer 7 graden.